vandaag. Daarbij is volgens Oekraïne één militair gedood en een ander gewond geraakt. Tot nu toe hadden de Oekraïense militairen op de Krim de opdracht om geen wapens te gebruiken, om de aanwezige Russen niet te provoceren. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen morgen is waarschijnlijk lager dan ooit. In een onderzoek en opdracht van de NOS zegt 43% van de ondervraagden te gaan stemmen. Vier jaar geleden was de opkomst bij de raadsverkiezingen 54%, toen al het laagste percentage ooit. De meeste ondervraagden zeggen dat ze niet gaan stemmen omdat de verkiezingen hen niet interesseren. Het kabinet moet economische relaties tussen Nederlandse en Israëlische bedrijven meer aanmoedigen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft een SGP- en ChristenUnie-motie daarover aangenomen. Aanleiding voor de motie is eerdere onrust over onder meer PGGM. Het pensioenfonds doet geen zaken meer met Israëlische banken... omdat die investeren in Joodse nederzettingen in Palestijns gebied. SGP en ChristenUnie zeggen dat economische samenwerking stabiliteit in die regio juist bevordert. Frank Rijkaard stopt definitief als voetbaltrainer. Zoals het er nu uitziet, word ik in ieder geval geen hoofdtrainer meer, zegt hij in Voetbal International. Rijkaard is al meer dan een jaar niet actief geweest, na zijn ontslag als bondscoach van Saoedi-Arabië. De 51-jarige Rijkaard beleefde een trainerscarrière met pieken en dalen. Als bondscoach van Oranje nam hij ontslag na de verloren halve finale op het EK in eigen land in 2000. Maar hij won ook de Champions League met Barcelona in 2006. Het weer vanavond trekken er buien over het land. Vooral aan zee waait het stevig. De buien trekken vannacht grotendeels weg. Morgen op veel plekken zon. Het is dan zo'n 14 graden.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 welkom ZFM-luisteraars eh, in de tweede uur alweer van ZFM Jazz op zondag. De Harbour Jazz Band, dat was het schaduworkest. En nog, dat was, dat is nog steeds het schaduworkest van de Dutch Winkelers Band. Destijds opgericht door Arie Lichthart, die ook in de Dutch Swing speelde. En ehm, van dezelfde kwaliteit en hetzelfde niveau. En die hebben ook heel veel mooie opnames gemaakt. Wij hadden nog van voor de pauze de lift naar het schavot. L'ascenseur pour l'échafaud. En daar wil ik nog even laten horen Miles Davis met op de drums Kenny Clark. Davis in de begeleidingsmuziek van de film De Lift naar het Schafot. Afgelopen week werden wij allen verrast, mogen we zeggen... door het bericht dat het impresariaat van Toet Stilemans de wereld in schoot... dat hij het ineens helemaal zat is en dat hij niet meer wil optreden. Alles wat er nog eh, aan afspraken staat, dat is gecanceld... Eh, er worden nog pogingen gedaan om hem eh, over te halen. Maar toen ze zegt, ik, heb het helemaal, ik ben het ineens helemaal zat. Ik ben moe, ik ben doodmoe. Hij is bijna 92. In eh, april wordt hij 92. En nou ja, dat gaan we respecteren. We kunnen er niks anders mee. In ieder geval heeft hij onwaarschijnlijk veel indrukken achtergelaten... en veel geproduceerd. Geboren in 1922 begon op de accordeon. 17 jaar was hij toen die mondharmonica en gitaar ging spelen. In 51 zat hij in de 1951 in de begeleidingsband van Bobbiaan Schoepen. De stichter van Bobbiaanland. En in 52 heeft hij de stoute schoenen aangetrokken... en is hij geëmigreerd naar Amerika. Waar hij eh, onmiddellijk werd opgenomen in de band van Charlie Parker. Later bij George Shearing ging spelen. En vervolgens wereldwijd Ehm, heeft bereikt wat hij eh, bereikt heeft. Wij gaan hem eh, nu horen in een, eh, Nederlandse setting... En, met strijkers en een, een, arrangement van Ruud Bos. We horen ook nog Ferdinand Povel op de tenorsax... in een toepasselijk nummer Old Friend. Fred Kroonsberg. Yes, not limited like Saturn. It isn't ruled by Mercury or Mars. It's not modeled by convention. It isn't worship like the sun. It's not like it up to any other. And look Down the Road. En dat was nummer 2. Meet Me in the Summer of Zandvoort. Ja, <clears throat> en de volgende vocaliste is Rosemary Clooney. Al in 2002 overleden. En die wordt hier begeleid door een stevige band... met Ned Pierce op de piano, Monty Budwick op de bas... Jack Hanna, good old Jack Hanna, er is hij weer op de drums... Scott Hamilton op de saxofoon en Bill Berry op de trumpet. I Cried For You. I cried for you. Now it's your turn to cry over me. Every road has a turning. That's one thing I read. Now I found two eyes, just a little bit bluer. I found a heart, just a little bit truer. I cried for you. Now it's your turn to cry over me. You learned that fools in love They soon grow wise The years have changed you somehow I see you now never thinking about tomorrow. Nonchalant, diamonds shining, dancing and dining with a man in the restaurant. Is that all? sophisticated lady I know. You miss the love that you lost long ago. And when nobody is alive, you cry. thinking, but never, never thinking about tomorrow. Oh, you're so nonchalant, diamond shining, dancing and dining with a man in the restaurant. Is that all? dedicated lady I know. You miss the love that you lost so long ago. And when nobody is nigh, oh, my baby. You steal away in the corner somewhere by yourself. You sit down and you cry. In 1933 geboren, 2006 overleden. Met het prachtige nummer Sophisticated Lady. ZFM jazzluisteraars. Aanstaande zondag is het eh, de presentatie van het programma in handen van Jeroen van Sluisdam. En die gaat iets bijzonders doen. Die heeft eh, live een orkest uitgenodigd in de studio volgende week zondag. De Friese band E Passion. En die is de gast bij hem. De muziekkeuze staat centraal in deze uitzending. En er zullen live nummers in de studio ten gehore worden gebracht. Dat gaan we natuurlijk allemaal volgende week beluisteren. Eh, en dat kun je dan ook nog volgen via ZFM Live van 10 tot 12. Volgende week zondag kijken en luisteren naar Jeroen van Sluisdam. Hij werd geboren in 1945 op 31 augustus. En zijn volledige naam is George Ivan Morrison. En de plaats Bloomfield in Belfast. En hij heeft heel wat op zijn eh, cd, cv staan, moet ik zeggen. Verschillende bands, ik ga het niet noemen... want hij heeft in zoveel eh, bands gespeeld. Gitaar heeft hij gespeeld, maar ook nog saxofoon. En hij is natuurlijk een zanger met grote uh, eh, waarden. En zijn bekendste nummer was Brown Eyed Girl, maar dat gaan we niet draaien. We draaien een nummer wat Willie Nelson ook al in het eerste uur heeft eh, laten horen. Laten we gaan luisteren naar het prachtige nummer Georgia on my mind. Jordan, Jordan, the whole through. Just old sweet song keeps keeps Georgia on my mind. en ma main. Well, well, well, well, well, well, well, well, I said, hey now, hey now, hey now, hey now, Georgia. the pan. Other arms reach out sound fine. Southern old Smith song keeps you, keeps you, keeps you gentle on my mind. find Just an old sweet song Just an old sweet, just an old sweet Just an old sweet song Keeps you, keeps you all On my mind, on my mind On my mind Pleasure on My Mind. Ik ga het niet nadoen. Eerder in het programma vertelde we iets over Toets Tielemans. En ik vertelde daarbij ook dat hij, toen hij naar Amerika emigreerde... zich een tijd heeft aangesloten bij het eh, quintet van George Shearing. En daarvan gaan we nu eens laten horen. Het bijzondere van het quintet van Shearing... Mm, dat bestond uit piano eh, jazzgitaar, contrabas, drums en vibrafoon... is dat ehm, de melodie... Eh, eh, de melodie steeds wordt gespeeld door de vibrafoon, de gitaar en de piano tegelijkertijd. Dat was helemaal nieuw en dat is ook kenmerkend voor wat Shearing gebracht heeft. Wij gaan nu horen het quintet van George Shearing met het nummer September in the Rain. naar de topper Nora Jones van de cd Come Away With Me. En dat nummer heette I've Got To See You Again. We gaan nu naar iets heel anders. Een groep die speelt zonder melodieinstrument eh, melodie-instrument. Is niet vaak gehoord. Er is altijd wel een orgel, een piano, een, eh, een eh, gitaar of iets anders. Wie daar van af is gestapt is destijds geweest Jerry Mulligan. Ik heb hier een opname met uh, Chad Baker op de trompet. Lee is op de altsax. Jerry Mulliken op de baritonsax. En zij gaan spelen in sextetvorm het nummer Broadway. vandaag met Peter den Boer. cd Piece by Piece, het nummer Spiders Web. En eigenlijk zit ik te wachten dat ze weer met een prachtige nieuwe cd gaat uitkomen. Wat mij betreft duurt het veel te lang. Dus ik zou zeggen, Katie, doe je best. En ga weer eens een keer wat moois creëren. Of kom gewoon naar het Noordzee Jazz Festival en ga ons weer verrassen. Het programma weten wij nog niet, maar eh, over een paar weken ongetwijfeld wel. ZFM jazzluisteraars op zondagmorgen. Wij hebben een eh, schare luisteraars die eh, met regelmaat ons als individuele platendraaiers vragen om verzoeknummers. En zo is er van een vaste luisteraarster een verzoek gekomen om alstublieft iets te draaien van Nina Simone. En dat gaan we natuurlijk doen, alhoewel de keus heel moeilijk was, want ik heb zo voor mij liggen eh, een, greep 10 cd's en zoek daar maar wat uit. Maar we hebben uiteindelijk toch gekozen een, eh, een, eh, een nummer dat we gaan draaien. Nina Simone, vier Leven, voor een groot deel één grote puinhoop was. Omdat ze eh, het allemaal niet goed kon. Omdat ze dwars was. Omdat ze uh, belasting ontdook. Omdat ze allerlei dingen deed die haar in een diep dal deden zinken. Uiteindelijk is er een Nederlandse meneer geweest die haar eruit getrokken heeft. Is een tijd haar eh, meneer De Bruin, haar manager geweest. En heeft ze nog heel veel mooie dingen gedaan. Wij gaan nu laten horen, een van die mooie dingen, Fine and Mellow. 12 uur. Die klikt onverbiddelijk, luisteraars. En wij gaan u vast een hele prettige zondag naar eh, wensen. Het zal ongetwijfeld eh, lukken, want het zonnetje schijnt. Wat wil je nog meer in deze tijd? Prachtig weer. En Peter de Boer en Fred Kroonsberg die gaan u groeten...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 In een onderzoek in opdracht van de NOS zegt 43 van de ondervraagden te gaan stemmen. Vier jaar geleden was de opkomst bij de raadsverkiezingen 54 Toen al het laagste percentage ooit. De meeste ondervraagden zeggen dat ze niet gaan stemmen omdat de verkiezingen hen niet